Mark Visser met het NOS Journaal. Voor de gezondheidszorg gehouden in een groot onderzoek naar illegaal bankieren. De witwasoperatie werd geleid door de eigenaar van een kapsalon in Amsterdam-Zuidoost. Zijn zaak was een netwerk van couriers en bankiers die betalingen regelden tussen drugscriminelen. Bij invallen werd beslag gelegd op een woning, 2 miljoen euro, twee vuurwapens en 100 kilo amfetamine. De zaak kwam aan het licht bij een onderzoek naar witwaspraktijken in een wasserette in de Amsterdamse Javastraat. In Marienberg in Overijssel is een bronzen oorlogsmonument gestolen. De koster van de gereformeerde kerk ontdekte dat zondagochtend. Het beeld Moeder en Kind is een ontwerp van de Zwolse beeldhouder John Grossman. Het is de derde keer in korte tijd dat in Overijssel een bronzen beeld door dieven is meegenomen. Het beeld is op 4 mei in Marienberg de plaats van samenkomst bij de dodenherdenking. Het is onduidelijk of de gietmallen er nog zijn. De maker van het beeld is enkele jaren geleden overleden. De Oostenrijkse neuroloog Tomei ontkent dat hij vertrouwelijke informatie heeft gegeven over de toestand van prins Friso. Tijdens een congres heeft Tomei iets verteld over een standaardbehandeling van een lawineslachtoffer. Volgens de woordvoerder van de arts heeft NRC-journaliste Jannetje Koelewijn ten onrechte aangenomen dat dat verhaal over de behandeling van Friso ging. Tomei zegt dat hij nooit over een patiënt praat. Hij omschrijft de werkwijze van Koelewijn als merkwaardig en onethisch. Koelewijn schrijft kort na het, eh, of schreef kort na het ongeluk van Prins Friso een artikel waaruit kon worden opgemaakt dat de gevolgen wel mee zouden vallen. Ze zei dat die informatie van Tomei afkwam. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft in Zeist een opvangcentrum voor jongeren gesloten omdat cliënten er niet veilig zijn. Stichting Pixis behandelt jongeren met psychische en sociale problemen. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staat er file op de A16 in de richting Rotterdam.